Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump gaan Rusland en Oekraïne per direct onderhandelen over een staakt het vuren. Trump meldde dat nadat hij twee uur met president Poetin had gebeld. Volgens hem verliep dat gesprek erg goed en zou het Vaticaan hebben toegezegd de onderhandelingen te willen organiseren. Poetin was veel minder stellig over de uitkomsten van het telefoontje. En ook Zelensky bevestigde niet dat er per direct gesprekken komen met Rusland. 22 landen, waaronder ook Nederland, roepen Israël op om onmiddellijk humanitaire hulp toe te laten in Gaza. Die verklaring is veel minder stellig dan die van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada eerder gisteravond. Die landen waarschuwden Israël voor concrete maatregelen als het nieuwe offensief in Gaza niet stopt. Vicepremier Van Heijem noemt de massale demonstratie tegen het Israël-standpunt van het kabinet Schoof een signaal waar het kabinet iets mee moet doen. Dat zei gisteravond het Nieuwsuur. Zondag protesteerden meer dan 100.000 mensen in Den Haag... zodat de actie komt om Israëls schendingen van het oorlogsrecht te stoppen. En een Brit die een gouden toiletpot probeerde te verkopen... heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen. De 18 karaats gouden wc is 4,8 miljoen pond waard... en werd een paar jaar geleden gestolen. Die verhaalde hem uit het geboortehuis van Winston Churchill... dat nu een museum is... De toiletpot kon voordat hij verdween ook echt gebruikt worden door de bezoekers. Het was uitgeleend aan het museum door een kunstenaar... die ermee de spot drijft met rijkdom. De veroordeelde Brit bemiddelde bij de verkoop van een deel van het goud. Uiteindelijk ging de koop niet door. In totaal werden er vier mannen vervolgd.